4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vlakbij Turnhout is een opstand uitgebroken onder zo'n 170 gevangenen. Ze weigerden na de avondwandeling hun cel in te gaan... en houden een deel van de gebouwen bezet. Ook richtten ze vernielingen aan en gooiden ze met stenen naar de cipiers. De gevangenen eisen meer inspraak en vinden dat de directie niet naar hen luistert. De politie en de brandweer proberen de gevangenen weer terug de cel in te krijgen... maar dat gaat moeizaam. Noord-Korea zal alleen zijn nucleaire wapens gebruiken als het land wordt aangevallen. Dat zei leider Kim Jong-un op het partijcongres in de hoofdstad Pyongyang. Ook streeft hij naar een wereldwijde vermindering van het aantal kernwapens. En verder riep Kim Jong-un aardsvijand Zuid-Korea op om opnieuw om de tafel te gaan zitten om de betrekkingen te verbeteren. En vroeg hij Amerika zich niet meer te bemoeien met de kwestie. In Groningen is de vermiste Sjoerd van Eyck gevonden. Hij dreef in het water in de buurt van muziekcentrum De Oosterpoort. Vorige week verdween de student van 21 na een avondje stappen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. 40% van de ouders vindt dat hun kinderen vanaf 16 best alcohol buiten de deur mogen drinken. Dat blijkt uit onderzoek dat RTL Nieuws heeft laten uitvoeren. Ruim twee jaar geleden werd de minimumleeftijd voor alcohol verhoogd van 16 naar 18... Bijna 30% van de ouders vindt dat die grens best weer verlaagd mag worden. En Laura van den Elzen uit Gemert in Brabant is tweede geworden in Duitsland bij de talentenjacht Deutschland zoekt im Superstar. In de finale in Düsseldorf zong Laura van 18 onder meer 9 to 5 van Dolly Parton. En de komende weken toert ze met andere deelnemers van de show door Duitsland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag opnieuw veel zon, maar wel iets minder warm met maximaal 25 graden. Dit was het en...